12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een groot deel van de inwoners van Sint Maarten is verstoken van de eerste levensbehoeften. Dat zei premier Rutte na crisisoverleg over de situatie na de orkaan Irma. Volgens Rutte is de ontreddering op het eiland enorm. Hij zei dat Nederland er alles aan doet om zo snel mogelijk voedsel, water en medicijnen ter plaatse te krijgen. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers de orkaan in Sint Maarten heeft gemaakt... Gisteravond meldde minister Plasterk dat er zeker één dode is en meerdere gewonden. De communicatie met het eiland verloopt nog altijd moeizaam. Intussen is een nieuwe orkaan, José, onderweg. Volgens de laatste informatie zal Sint Maarten daar minder last van hebben, zei Plasterk. In Flevoland is een notaris aangehouden die wordt verdacht van hulp bij criminele activiteiten als oplichting en witwassen. In zijn woning is 12.000 euro aan contant geld gevonden. De derde rekening van de notaris is dit voorjaar gebruikt voor inkomsten van factuurfraude in het buitenland, stelt het OM. De notaris zou officiële documenten hebben vervalst om strafbare feiten te faciliteren, zoals oplichting die door anderen werd gepleegd. Ook zou de notaris geen cliëntenonderzoek hebben gedaan en ongebruikelijke transacties niet hebben gemeld. Op een begraafplaats in Vlaardingen zijn tientallen grafmonumenten vernield. De daders zijn waarschijnlijk koperdieven. Ze hebben koperen buizen meegenomen. De graven die zijn vernield zijn uit het midden van de vorige eeuw. De nabestaanden zijn op de hoogte gebracht. De Nederlander Sjoerd Marijnen is de nieuwe bondscoach van de hockeymannen van India. Hij volgde onlangs ontslagen Roland Oltmans op, ook een Nederlander. Marijnen was al in dienst van de Indiase hockeybond, maar dan als bondscoach bij de vrouwen. Hij heeft een contract getekend tot en met de Olympische Spelen van 2020. Het weer bewolkt en regen. De meeste regen valt in het westen en noordwesten. In het zuidoosten is het eerst soms nog droog. Het is maximaal 16 graden. Morgen buien, soms ook zon. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er nog file bij Amsterdam door een ongeluk op de A9 van Diemen naar Amstelveen.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 Ja, is, een, dit André Brasseur, daar luistert u naar. Nou ja, ik zit te twijfel. of het is André Brasseur... of wat natuurlijk ook kan, dat is het Zandvoorts talent Anita Duif. Nou, daar wou ik het net over hebben. Daar wil ik net over hebben, vertel Twee, twee zielen, één gedachte. Ja, maar dat, hebben, we, hebben wij wel vaker, hè? Want Anita, dat is natuurlijk een uitstekende eh, Hemend organist. Uh, zij is een... een, een zij een beest, een beest op het orgel. Een beest op het orgel. Ja, ja. En dat komt natuurlijk door de, de, de naam duif. Hè. Dat, komt het komt uit dezelfde hok trouwens? Nee, hoor, nee, hoor. Het is een echte duif met D-U-I-F. Ja. En ik ben natuurlijk een luxe duif met D-U lange I dubbel F. Dat kun je ook zien aan jouw manier van lopen, weet je dat? Ja, dat... <laughs> Dat is, eh, ja, dat is, eh, ja, dat is, eh, dat is toch wat anders is staan. Maar ik heb jou toch maar mooi onder mijn vleugels genomen vanmorgen, Willem. Ik, ik ben heel... Om te schuilen, omdat het zo regende. Ja, ik ben heel erg blij mee dat je dat gedaan hebt en dat je dat ook durft. Ja, er is geen moed voor nodig, Willem. Nee, dat is ook wel weer zo. Ik heb, uh, ik heb weer een verzoekje. Eh, de Fransen dat, hebben er toch ingeslagen hier. Ja. We doen met een beetje met een Franse slag, kan jou het En ehm, verder heb ik, eh, ja, voor in de tweede uur heb ik nog iets. we zouden nog een gast krijgen. Ja. Een draaiorgelman. Ja. Alleen hij zegt... Nou, hij heeft het liftje, hier, we hebben hier een lift, luisteraars. Ja. Voor mensen die gehandicapt zijn, die kunnen met een traplift naar boven. En we hebben nu vanmorgen geprobeerd om het draaiorgel op die traplift te stallen. Ja, maar... Eh, maar eh, dat is niet helemaal gelukt, Willem. Nee, nee. Leg, uit. nou, dat ding dat weegt 130 kilo. Ja. Dat trapje gaat er 129,5. Hij oh. trekt het niet. Hij trekt het gewoon Hij trekt het gewoon niet. Oké, nou dus, dan eh, moeten we een alternatief verzinnen. Ik, ja, ik weet niet. Ik, we, we, gaan het nog even over brainstormen en... Nou, het gaat wel, wel lukken, toch? Jawel, we, we komen eruit. We komen eruit. Eerst maar Franse muziek. We hebben gekkere dingen gedaan. Ja, ja, ja. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Nou, ik weet niet wat er gebeurt, maar eh, onze gast is gearriveerd, dames en heren. Uh, het draaier staat beneden al te draaien. Alleen dat ding moet de trap op en dat lukt niet. Eh. hij heeft andere instrumenten bij zich. En we, gaan gewoon eens even kijken. ja, goedemorgen meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, ik heb er een stokje voor gestoken. Ja, ik heb er een stokje voor gestoken dat de draaier gewoon naar boven kwam. En dat lukte? Kun je mij verstaan? Ja, ja, ja, ja, ik kan u prima verstaan. Jawel, jawel, jawel. jawel. Okay. Kunnen de luisteraars me ook verstaan dan? Eh, ik kijk eventjes naar de luisteraars. ja. ik praat dan Zwitsers. Hè. Je praat wat? Ik praat Zwitsers. Oh, ik dacht, oh, Zwitsers. Oh, ik dacht dat je je mond vol had. Ik kan bergen verzetten vanmorgen, vandaar. Nou, eh... maar goed, je, je dat is niet gelukt. Ik hoor, hem, ik hoor hem beneden wel draaien, dat ding. Ik wou voor de luisteraars wou ik even wat, wat vrolijks eh, eh, spelen. Ja? Met mijn stokjes. Met uw wat? Met mijn stokjes. Met uw stokjes? Ja. Natuurlijk. Ik wou wat vrolijk spelen, namelijk een, samba. Een samba? Dan kunnen de mensen ook een beetje salsa dansen. Ja, en moeten ze dan een een rugnummer onder? aan de kant in de kamer. Nou, ik zou zeggen... Dan eh, gaan we starten nu. Ja, u, u, trommelt met het draaiorgel mee, of... Eh? Ja, nee, nee, nee. Dan wil ik eerst wel even met het draaiorgel. Dat wil ik ook doen. Ja, eerst, ja. een stukje draaiorgelmuziek ja, en dan, uh, daarna dan... Helemaal goed. Oké. U hoort natuurlijk zelf niks, want op het moment dat ik de draaiorgelknop openzet... Ja, dan zult u toch even de koptelefoon moeten zetten, denk ik. Ik ga even de koptelefoon... ik ga even de koptelefoon opzetten. Ja, doe dat maar. Je hebt trouwens wel een bekende stem. Ik hoor in december, hoor ik hem ook altijd. En eh, ja, ik weet niet of dat ook iets met een te maken heeft. Ik heb, eh, ik heb geen idee. Mensen, wat het lijkt te dik voor mijn gage wel hier. Daar word je er helemaal gek van. Nou, Willem. Daar, gaan, we, daar gaan we weer. maakt er wel werk van. Je maakt er wel werk van. Oh ja? Ja, ja, ja. Piepallie, Ik vind het geweldig. Nou, zodra je met samba spelen, moet je de muziek even uitgooien. Draag al even de trap af. Ja, dan, eh, ja, ja, dat is, goed. Ik geef me een zetje. Oké. Nou, laat me horen dan. Nou, dan komt hij dan, luisteraars. Speciaal voor u, live een samba. nou, zo ik het wel weer genoeg. Ik, uh, ik weet eigenlijk niet... Uh... Anders begint het op werken te lijken. Dan moet niet op werken gaan lijken natuurlijk. Hè? Ik, ben, ben ingehuurd voor eh, eigenlijk voor 10 minuten. Ja? Ik sta nu 11 minuten. Dus ik ben eigenlijk over tijd nu ook. ook hè? Nou ja, je kunt hiervan over tijd zijn en ergens anders van, zeg ik altijd Dat is ook weer waar. Dat is ook weer... Nou luisteraars, ik hoop dat u genoten heeft van van de samba. ik, uh, ja, ik, ik, ik, werk weer die natte bolletjes hè, die over mijn gezicht heen lopen. Hè, dat het eh, toch geen verdriet is of zo. Gooi, hè? De, gooi er maar echte muziek in. Willem. Oh, nou in ieder geval dankjewel voor uw aanwezigheid. Graag gedaan hoor. Dag luisteraars. Nou, die draaierman, die liet nog even een cd'tje liggen. En eh, met zijn, eh, zijn eigen compositie, zei hij. Dat vertelde hij. Ik heb zo mijn twijfels, maar daar gaat het verder niet om. Ehm, hij, hij trommelde aardig weg, die man. Ja, dat was, was leuk van hem. Hij, hij, hij, eh, in Amsterdam, heb je op de Dam... Ja? heeft hij elke dag een live show. Echt waar? Ja. Ik, vond, ik vond wel dat hij helemaal... Misschien raar zeggen voor de radio... maar hij zat wel helemaal onder de duivenstrand. Meen je dat nou? Ja, ja dat komt onder, oh, maar dat verklaart een hoop. Want Daarom praat hij natuurlijk zo oh, moeilijk. Ja, maar ook op de Dam, hè, dan krijg je natuurlijk eh, de nodige duiven over. Hè, ook. Echt waar? Jazeker. Weet je dat niet, Willem? Alle duiven op de Dam. Ja? Gert Timmerman, die kent u wel? Gert Timmerman, Gert Timmerman, Gert Timmerman. Die was, die was, die was toch getrouwd met, met, met, met zijn vrouw? Met, zijn vrouw, ja. ja. Met zijn vrouw is hij Met, met zijn vrouw is hij oh, getrouwd, toevallig, ja. Oh, toevallig allemaal natuurlijk ook, hè. Ah. Hermine heette zij, weet je dat nog? Ja, Hermine en... Eh, maar Gert is nu heel ziek. nee, dat is serieus. Dat Echt, is serieus. Ja, Gert oh, dus hebben we een serieuze nood natuurlijk. Eh, maar, maar de hele familie schijnt hem eh, ja, te negeren. Want, want zijn dochter die, die, die, die beschuldigt hem van misbruik en zo. Ja, serieus hoor. Dat heb ja, oké. ja, ik, lees, ik lees die bladen lees ik nooit. Ja, als bij, nou, alleen als ik bij de kapper ben. Ja, niet. Dat, is allemaal heel triest. Eh, maar, maar, hij houdt wel eerbied voor, eh, voor, voor jouw grijze haren. ik, maar ik heb geen grijze haren. Dat is klassiek blond. Is, dat always... Uh, oh, eh, je verf het klassiek blond. Ik verf het klassiek. Weet je wel wat dat kost, zo'n fles? Nou, dan moet je even Gerrit Wilders bellen. Die weet dat meteen. nou, en ik bestel het altijd in Amerika. Oké. Ja, in Ja, het staat je wel, moet ik zeggen. Dank je. Het staat je wel. Ja. Dank je, dank je. <laughs> like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee.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 we niet doen, Geen rockballet vandaag. Ja, ik kan er wel iets eh, over zeggen trouwens, over uh, eh, rockballets. Eh, sinds niet al te lange tijd is er op Facebook een, een challenge, hè? Een pagina, een challenge. Ja. En daar kan iedereen, die kan dan, ja, gebonden aan een thema, kan hij dus clips plaatsen, hè? videoclips. Ehm, nou is het in de loop der weken, maanden, zitten we nu aan de groep van 145 mensen. Waarvan een heleboel mensen luisteren zijn van ZFM. Leuk. En eh, we hebben nu dus inderdaad de rockballads. Andersom zo moet zijn natuurlijk. Ja. Eh, alleen, ehm, ja, het is... Ehm, ja, hoe, hoe, hoe, moet ik dat nou zeggen? Hoe moet ik dat nou zeggen, Charles? Nou, eh, een rockballad... rockballad. Heb, heb ik het bijvoorbeeld over de Scorpions? Nou, ja, nou, dankjewel. Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik weet er verder niet. Nee, maar, maar, inderdaad... Maar ik heb nou iets heel anders even. tijd voor een serieuze noodluisteraars. Want ehm, vroeger... En dan heb ik het alweer over vroeger. En ik, ik, heb het al eerder in de uitzending eh, over, over mijn ouders gehad. Ja. Eh, die uh, draaiden dan ook veel Duitse muziek. Wat? Duitse muziek, Duitse muziek. Ja, ja, ja, ja Ja. En daar was een nummer, dat, dat, dat luisterde naar de titel... Mütterlein, Mütterlein, kunt es nog maar zo wie vroeger, zijn. zeg je dat iets? Mütterlein, Mütterlein, kunt dus nog maar zo wieg nou, mag ik, mag, ik, mag ik er eventjes op, op inhaken door te zeggen dat ik mijn geboortejaar is 1981. <laughs> dat, dat, dat nou ja, maar mijn, mijn, geboortejaar was iets vroeger. ja, ja, ja maar, maar, maar, de, maar, me niks. Waarom, waarom zeg ik dat nou? Dat liedje Mutenlijn, dat, dat, eh, dat is bij mij altijd blijven hangen. Tot ik het eh, onlangs eh, ontdekte van Joni Mitchell. Joni Mitchell heeft een prachtig album gemaakt met nummers als Boatside Now. nummers als Stormy Weather. Mag ik heel even de boot Nou, dat is toch van Houston, of niet? Juist, dat nummer. Maar dat, zing, nou, moet je ook nog maar eens... Eh, misschien dat er later in de uitzending dat we er nog op terug kunnen komen. Ja, ja, ja. Maar eh, zij heeft eh, ook het nummer Mutterlijn, dat Duitse nummer. Ja. Daar is een Engelse tekst op gemaakt. En dan, dan heet het Answer Me, My Love. Oftewel, geef nou toch eigenlijk eens een keer antwoord, ja, liefje. liefje. Oh, liefje, liefje. Nee, liefje. Ja, natuurlijk. Liefje. ja, maar het is een heel serieus nummer, eh, Goed. Willem. Eh, Doe jij de inleiding? En ik weet eh, zeker dat de luisteraars ervan zullen genieten, net zoals ik daarvan geniet. Ja, en, en, jij waarschijnlijk ook, als je het uh, eenmaal gehoord hebt. Ja. Ik, ik ben zeer benieuwd. We gaan hem starten. Ja. Won't you tell me how I've gone astray? Please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. Won't you say that we can start anew? In my sorrow, now I turn to you. Please answer me, my love. I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know that I've been Won't you say that we can start anew in my sorrow? I turn to you. Please answer me, my love. Answer me, my love. Ja, geweldig nummer. Mooi, hè? Geweldig nummer. Ja, Johnny Mitchell. Ik heb hem bij, uh, bij mijn favorieten gezet. En, uh, ja, ik, kijk, zo leer ik weer iets van jou natuurlijk. Hè? Ik wil Uh, eh, nou, meer van Joni Mitchell, want die, die zong het. Kijk, uh, <clears throat> als ik het had gezongen, Willem, dan had de zender onmiddellijk uit de lucht eh, gehaald. Ja, echt waar? Ja, die was uit de lucht gehaald door de, de, de, door de Olon, hè, de, de, de de beschermend, de beschermend orgaan de voor, voor, de lokale radio. Die hadden gezegd van nou duif, dit is... Nee. Ja, ja, duif en bruis. Bruisende duif. Ja, <laughs> jongens, we maken er wel gek van. Maar Johnny Mitchell, ja, fantastisch. Ja, het is erg mooi. Ik, ik kende het niet, en, eh, maar goed. Maar het over Both Sides Now. Nou, dat wordt natuurlijk ook door Nederlands Diamant gezongen. Nederlands Diamant, waar, waarvan, hè, waarvan bekend is... dat, dat hij in Zegel staat, hè? Een Ziggo Dome, hè? Ziggo. Een Zig oh, Ziggo Dome. Ja, is het nou Ziggo of, of Heb jij kaartjes, Willem? Of? Ik heb helaas geen kaartjes. Je hebt geen kaartjes, want, nee, je wilde, had er wel heen gewild. Ik had er wel graag, het is een coulissen willen staan daar. <laughs> Ja. Wat gebeurt er in de colise dan? Dat, dat, weet ik niet. Ja, nee, ja, O'Neill oh, Diamond schijnt losse handjes te hebben. Hè? Ik, eh, ik weet het niet. Of te hebben gehad misschien. Dat hij ja, nou- nee, dat nou- nee, nee, nee. Er was iets kapot. Er was iets stuk in de coulissen. En eh, niemand die kreeg, die, die, die, die moer kreeg hij vast of los. Nee. Toen is hij erin gegaan met losse handjes. Hij heeft hem zo losgedraaid. Oké. Okay. hij zat, aan, hij zat aan, de dames in de coulissen. Oh, dat weet ik niet. Dat, hij, eh, zat, hij zat als een koe in haar liezen. Hij zat als een koe in haar liezen, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, eh, we hebben in ieder geval een nummer klaarstaan van uh, Both Now. We kennen van Hughes, een naam werd net al genoemd. Ja. En eh, toen ik het nummer voor de allereerste keer hoorde... toen, eh, ja, wederom, ik ben zo'n emo-koe, hè. Dus werkelijk niet te geloven. Toen liepen bij mij de traantjes over de wangen heen. Zo klein als ik was. En ik vond het een geweldig nummer. Maar ik heb hem ook van Neil Diamond, eh, Charles. Nou, dan gaan we daarna luisteren. Zullen we doen? Ja, doen we. het zo. and flows of angel hair Ice cream castles in the air, feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain, they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my still somehow it's clouds, illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, a dizzy dancing way you feel is every fairy tale love that way. But now it's just another show. Leave them laughing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud. Say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. shake their heads and say I've changed. But something's lost when something's gained. Living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know. Ja, oorspronkelijk bekend van Houston en nu uitgevoerd door eh, Neil Diamond. In het Ziggo En ik weet zeker, uh, Willem, dat hij een hoop eh, vrouwenharten op hol zal brengen daar in het Ziggo Dome. Nou ja, is stijf uitverkocht, en is, een extra concert gewoon, is er nog georganiseerd. ja. ja. Ook daar alle kaarten voor weg. En, ja, de man is natuurlijk al heel lang in de muziek. ja, zeker. Heeft hij zijn sporen verdiend. Hè? Eh, hij hoort een beetje bij de, bij de, bij de, bij de garde, ook Cliff Richard. En, en, eh, ja, dat heeft, dat heeft weer zo'n bepaalde naam heeft dat dan. Hè? Dat, eh, maar, eh, want dat wilde ik jou even vertellen. we hebben hier in Nederland, eh, dames, luister. We hebben hier in Nederland ook een, meneer... en die is ook heel, eh, ziet er ook heel goed uit. En die heet Aristakis. Wie? Aristakis. Aristakis. Ja, volgens mij afkomstig uit Griekenland. Ze zijn, een Griek, ja hè? En ik heb de eer gehad om met Aristakis ooit live te spelen als duo. Dus hij dus op de toetsen en ik op de drums. bij Schoos in Wijk aan Zee. Dus heel in de buurt ook nog. Ja. Andere kant van het water, En ik, ik, ik kende hem niet, maar hij eh, belde me toen of ik in kon vallen... omdat zijn drummer eh, toen eh, ziek was of, of, verhinderd was. En toen begon hij te spelen en toen vielen werkelijk mijn schoenen uit. Ja. Nee, dan, maar nou ben ik niet eerlijk. Mijn schoenen waren al uit, want het zat op strand natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus ik had, zat met blote voeten op mijn, op mijn pedaal, op mijn bezem. de erotische details. Als je Luister maar, die man had echt dezelfde stem als Aristakes. Hij heeft, later heeft hij ook eh, eh, een medley opgenomen in, in, die periode van de Stars on 45. Had hij dus een, Stars on 45 over Neil Diamond. Oké. Eh, en dus bijna dezelfde stem, bijna identiek. En hij zag er ook nog heel goed uit. Dus ik weet zeker, dames, als u Aristakes een keer opzoekt in Nederland... dan gaat uw hart ook heel snel kloppen. September morning is oorspronkelijk een nummer van eh, Neil Diamond.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 Je kan ook duidelijk horen dat hij, dat hij wat jonger is. Eh, Neil Diamond heeft wat, wat ja, wat eh, noem het maar volwassener eh, stem. Maar hij, kan hem echt heel goed imiteren. Nou, ja, je kan hem, ja, eigenlijk moet je het niet gaan vergelijken. Kijk, je hebt Neil Diamond en je hebt Karel Quartz. En Wie is dat nou weer? Karel Quartz, dat is een wat goedkopere versie van Diamond. Dus, oh, ja, Zo bedoel, eh, ja, kwarts en mineraal is een natuursteen. En, ja, eh, maar dan is Neil Diamond is het juweeltje. Is het juweeltje, ja. En die, die andere, dat is dan... Eh, dat is dan een zirconia <laughs> dingetje, dingetje. Maar goed. Hé, hey, maar we hebben... Uh, Charles, we hebben een verzoekje. Oké. En nou ja, goed, wij, wij accepteren normaal geen verzoekjes. Ja, maar ja, nou, alleen als er om gevraagd wordt. Hè? Dan, dan, ja, dan wel. Als er niet, ja, ja. Verder, verder, ik wil eventjes namens ons twee, als je goed vindt, de verontschuldigingen aanbieden. Eh, omdat er een hoop mensen, eh, die, die hadden nooit verwacht dat wij hier een draaiorgelman uh, nee, het is, een, Wat ik, dat, wel leuk, dat krijg ik zojuist krijg ik dat door via de hotline. Ja. Dat de draaiorgel is inmiddels gekocht door een meneer met een caravan. Oké. Die had namelijk zo'n apparaat dat je die caravan automatisch kon laten uh, omdraaien, parkeren. Ja, dat heet een, een mover. mover, ja. maar die was stuk. Nou heb je dus een draaiorgel. Ja om zijn caravan te draaien. Echt waar? Ja. Dus, dus, dus hij, hij, kan, leuk. hij kampeert met muziek, zeg maar. Ja, helemaal. Nou, ik weet niet of, of, of hij er muziek mee, eh, mee maakt. Maar gebruikt hem op te draaien nou. Dus zijn caravan te draaien. Dus, dus ik, eh, hartstikke leuk. vind hem geweldig. Dat is het hartstikke leuk. Hebben we dat probleem ook niet meer. Maar hij zegt van eh, de, de, volgende keer kom mijn broer. Ik heb geen idee wie zijn broer is. <laughs> maar hij zou nog contact met je opnemen. Oh, oké, oké. ja, gauw muziek, want de mensen die denken... Wow, alsjeblieft. Ja, ja, ja. Manu, ciao. noche en La Habana una de la mañana. Kijk, en jij als uh, eh, rechtgeaarde Nederlandse Spanjaard eh, moet dat toch weten, hè? Miku staat toe. wat dat betekent eigenlijk. Si, si. Que tiempo el eh, pronostica para mañana. Ja. Guillaume. Que tiempo el pronostica para mañana. Dat is wat voor weer krijgen we morgen. Weet je dat? Een beetje buiig weer, geloof ik. Hè? Ik, ja, het, wordt, ik weet alleen dat de middagtemperaturen worden verwacht tussen 12 uur middags en 6 uur avonds. Oké. Okay. <laughs> Hé, luister. Ik ben geen held, maar het volgende nummer wel. Ik ga ze... Althans, dat gaat erover. Het is een hero. En ze zijn eh, eh, de familie van het jaar geworden. Hoe zijn hun dat? Eh, dat is niet de Patrick's. Family? Nee, nee, nee echt de Family of the Year.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 hey, eh, luisteraars, u luistert nog altijd naar ZFM Zandvoort. Dat is niet maar toevallig, want u luistert ook nog naar de Boys Are Back in Town. Eh, en we zijn helemaal terug. En we vinden het zo leuk om radio te maken, Willem. Jij dat ook? Ja, ik, eh, ja, ik ben er verslaafd. Ik ben gestopt met roken om, om, om radiomaker te kunnen betalen, zeg maar. <laughs> Oké. Ja, ja, ja. Nee, maar ik zou het aan de luisteraars gewoon willen doorgeven.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 Die man is toch gekker dan ik. Wat was dat nou de Charleston? Ja, of de rukkerson, ik weet het niet. <laughs> Henny, wel Is hij nou helemaal van de pot gerukt? <laughs> Alsof het nooit echt af is, een leef. Pak alles wat je kan en ga. Ja, de boys are back in town. Letterlijk en figuurlijk. Pak alles wat je kan Ja, André Hazes junior. Hij gaat zijn vader echt achterna. Alleen iets anders genre, maar ik vind het helemaal geweldig. Zeker. En ah. eh, hij, hij, is, eh, wel, hij heeft wel verteld dat hij dezelfde verleiding uh, moet staan als zijn vader. Hè. Ze moeten hem echt in de hand houden een beetje. De mensen om hem heen die hem beschermen. Echt waar? Omdat hij heel, dat zegt hij zelf hoor. Omdat hij uh, gevoelig zou zijn voor, ja, voor, voor, voor, verslaving zeg maar. te veel drank of, of, andere dingen. Ja. Dus, dus, maar daar wil, hij, daar wil hij beslist niet aan toegeven. Dus, maar zijn er wel mensen om hem heen die daar extra bescherming bieden? Maar, heb ik, me, laten vertellen hoor. Ja, nee, maar goed. Jij, komt ook vaak bij de kapper natuurlijk. Ja, ik kom ook heel... <laughs> Nou, het is niet het verhaal van de kapper hoor, Willem dit. Nou ja, ook, ik... Ook niet eh, van de, van, van, van de klanten van de kapper, ook niet hoor. Nee, is, echt op, is in de media geweest. Ik, ik dacht de wereld door, door waar die was. Of, of bij Pauw of bij Jinek, ik weet het niet meer. Nou, in ieder geval... Nou ja, goed. Maar hij zingt, hij zingt leuk. En, ja, eh, ja, ja, Dus ik ben fan, heel goed. Jij bent, eh, jij bent een hele grote fan. Heb jij nog, kijk je nog wel eens foto's? Ik kijk heel af en toe nog wel eens foto's. En eh, dat brengt me eigenlijk bij het volgende nummer. Want die wil ik eigenlijk voor jou draaien. Want jij hebt het steeds over, over, over oh, voeren. ja, ja. Ben, blijf een beetje hangen. Je blijft een beetje hangen. Maar niet in de 60 Nee, of veel verder terug. Maar dat ja. geeft verder niet. Ja, ja. Maar thuis heb ik ook nog een foto. Ja? Eh, van wanneer? Ja, Oeh, nou, het is nog een zwart-wit foto, dus dat kun je nagaan. Dat is eigenlijk een foto van vroeger. Toen zag ik alles zwart-wit. Ja, ja. tegenwoordig eh, heb ik toch wat meer met kleur. Je lijkt Frank Boeien wel.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 Zo is het ook eigenlijk. Hè? Dat beseffen mensen zich niet. Maar dat kind eh, van vroeger, dat zit, blijft altijd in je zitten. Dat blijft echt, ja, maar dat wil je, zelf. Hè? Dat je, gaat, je, gaat je wel anders gedragen natuurlijk. Je, je, wordt volwassen. En je, wordt ook eigenlijk min of meer gedwongen om je anders te gaan gedragen. Ik ben zo aan dat kind gehecht, hè, wat in mij zit. Dat het operatief moet worden verwijderd. En daarom... <laughs> en daarom, eh, eh, papa's bijvoorbeeld, hè, die, die spelen nog graag met Lego. Hè? Ondanks het feit dat Lego het moeilijk heeft nu. Hè? Want die, hebben een aantal mensen ontslagen. Omdat, eh, er worden minder Lego-blokjes verkocht. Nou, het schijnt, het schijnt dat de medewerkers... Die, eh, die, die namen de blokjes niet meer naar huis... maar ze aten ze op. Oh. <laughs> Ja. Kan ook. Ja, ja. Hey, maar luister, Willem, ik vond het... Eh, kijk op mijn klokje. We, zijn alweer bijna aan het eind. Hè? Gaat snel, hè? Maar het is zo leuk om te doen. ik zou dit acht dagen per week kunnen doen. Ik, ik weet niet, kan dat? Ik zou dit acht dagen in de week met jou samen kunnen doen. Uh, luisteraars, ik hoop eh, dat u het eh, heel gezellig heeft gevonden de afgelopen twee uur. Het is nog niet helemaal om, maar, het schiet op. Ik, ik, zou vast de mensen een heel fijn weekend toe willen wensen, Willem. Ga je gang, ik ga er even bij zetten. Ja, ja, nee, maar ik hoop dat het een beetje knap weer wordt. Want hebben wij het ook, toch? Wat ik gehoord heb is dat zondag schijnt het een stuk beter te worden. Ja. En, ja, ehm, ja. Ik, kijk, kijk, nu weer een buienrader. Er komt, nou weer een, komt nou weer een pluk over, hoor. Dus Donderbui, ja. Ja, het is nou weer heel vervelend. Dus... Uh, maar goed, in ieder geval, eh, eh, de zaterdag en de zondag... dat de, de meeste mensen dus eh, vrij af hebben... daar hoop ik toch dat het allemaal wat gunstiger wordt. Dat, dat denk ik wel. Wat kunnen we verwachten na 12 uur trouwens? dan gaan we natuurlijk het sportprogramma beleven met Henny Rukert. Met wie? Henny Rukert. En die zal binnen? Ron Pereboom Voller, als het goed is. Ik weet niet of die ook komt, maar in ieder geval... we gaan het programma uh, eh, ZFM Lunch Sport eh, presenteren straks. Oké. En dan komt alle belangrijke eh, onderdelen van sport komen voorbij. Voetbal, wielrennen, nou ja, noem het allemaal maar op. Dus dat wordt ook wel heel interessant. We hebben natuurlijk interessante gasten. Ga ik nog niks van verklappen. Moet Henny zelf straks doen. wij gaan eventjes genieten van een plaat die je acht dagen per week zou kunnen draaien. just like heet Deze Week. En, ja, eh, Bruce Jansen is zo'n hekel aan, hè, met de Beatles. Hè? heb je zo'n hekel aan. Ik hoop niet dat hij kwaad is nou. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, maar dat geeft niet. Draaien we de volgende keer voor, eh, voor Ruud draaien we dan wel een nummer van de Rolling Stones of zo. Ja, <laughs> zo is dat. Zou hij er blij mee zijn? Ik denk het wel. Ja, denk het wel. Ik, ik, ik als, maar, als mijn muziek is, dan is ook u wel blij. Ja, dat is ook zo. Hey, ik ga het laatste nummer ga ik instarten. En eh, die wil ik graag draaien voor iedereen. die dus iedere keer maar meedoet met de challenge. Ja. Op Facebook, hè, de hem Challenge. Met dit keer als thema Ehm, rock ballads. En eh, ja, dit is mijn inzending eigenlijk. En eh, verder eh, ja, vond ik erg gezellig vandaag. Nou, wederzijds Willem. Ik, Fijn weekend, man. Ja, ik wens je heel veel sterkte met uh, Henny Rukkers zometeen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Jij het nodig. Jawel, ik, ik hou gewoon de knoppen dicht. Dus dan, En voor iedereen, bedankt voor, het, <laughs> voor de reacties enzovoort. En blijf sturen en wij blijven. Dag. One thing I said that I would never do. never wiped the smile right from my face yourself with bigger things.